Het maakt veel los bij jongeren in de buurt. Veel te jong om... Eh, zulke wapens op zak te hebben, denk ik. Ja, ik voel me best wel slecht. Het was niet dat ik een eh, hele goede, echt hele goede vrienden met hem was, maar dat het gebeurt in je omgeving, zeg maar. En dat je hem wel gewoon kent, dat is wel heftig dat het gebeurt. Hmm. Ja. Volgens buurtbewoners kenden de twee jongens en hun families elkaar. Maar waarom de steekpartij gebeurde, dat weten we nog niet. De politie doet daar onderzoek naar. Apple gaat meer dan 500 miljard dollar investeren in de VS. Het bedrijf laat nu veel onderdelen voor iPhones en iPads maken in China. Maar Trump kondigde importheffingen van 10% aan op spullen vanuit China. Daarom gaat het bedrijf nu spullen die eerder uit het buitenland kwamen... laten maken in een fabriek in Texas. Geldproblemen op Terschelling. Op het Waddeneiland is besloten dat iedereen die er overnacht... toeristen toeristenbelasting moet betalen. Dus ook mensen die er voor werk, studie of familiebezoek komen. Daar balen veel horecaondernemers van. Vooral in de zomer halen zij veel personeel van het vasteland. En dat wordt door de belasting een stuk duurder. Ook Festival Oerol maakt zich zorgen. De toeristenbelasting voor hun vrijwilligers, medewerkers en artiesten kost Oerol 45.000 euro extra. En misschien kom je ze ook wel eens tegen. Reclames op TikTok of Insta met valse informatie over gezondheid. Of hoe je snel rijk wordt als je een cursus koopt. De stichting Reclame Koop roept iedereen op om de emoji van een kogelvis te commenten onder dat soort video's. De kogelvis is eigenlijk een symbool van een visje wat eh, zichzelf opblaast bij gevaar. Of als hij eh, een waarschuwing wil uitdelen aan iets wat hem bedreigt, dan blaast hij zichzelf op. Dan wordt hij groter. En dat vonden wij een heel mooi beeld. De organisatie vindt dat iedereen moet kunnen vertrouwen op eerlijke en duidelijke reclame van merken en influencers. Maar waarom ze het commenten overlaten aan anderen? Zo willen we eigenlijk mensen een beetje bewust maken. En het is ook goed dat je het zelf doet en niet alleen maar zit te wachten op eh, de politieagenten van boven of mensen die dat eh, voor jou opsporen. Maar dat je ook zelf eh, bewust kan optreden en zeggen nee, dit, dit klopt niet. Naast het plaatsen van zo'n emoji kunnen mensen een klacht indienen bij de commissie. Die gaat dan op onderzoek uit. Het weer. In de oostelijke helft van Nederland regent het nog.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 Friedrich Merz, de winnaar van de Duitse parlementsverkiezingen... bevestigt dat hij de Israëlische premier Netanyahu heeft uitgenodigd. Hij denkt dat er een manier is om hem te ontvangen... zonder dat Netanyahu wordt gearresteerd. Tegen de premier loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof... vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. De Amerikaanse zangeres Roberta Flack is overleden. Haar bekendste hit is Killing Me Softly... Het was de eerste artiest die twee jaar achter elkaar de Grammy voor Record of the Year won. Dat was in 1973 en 74. Roberta Fleck was 88. En Robin van Persie is gepresenteerd als de nieuwe trainer van Feyenoord. De oudspit tekent in Rotterdam een contract voor twee seizoenen. De doelstelling is dit jaar derde worden in de eredivisie. Het weer, de regen trekt weg naar het noordoosten.